De terreurgroep heeft de afgelopen tijd grote delen van die provincie in handen gekregen, waaronder de belangrijke stad Ramadi. De VS heeft nu ruim 3000 militairen in Irak die het Iraakse leger adviseren en trainen. Ze worden niet ingezet voor gevechtshandelingen. Ook de extra militairen zouden alleen een adviserende en trainende rol krijgen. De top van de coalitie heeft gisteravond een paar uur gepraat over de herziening van het belastingstelsel. De onderhandelingen tussen VVD en PvdA zitten in de eindfase. Nog voor de zomer moet het voorstel klaar zijn. De coalitiepartijen zijn het erover eens dat de belastingregels veel simpeler moeten en dat de belasting op arbeid omlaag moet. In Amsterdam-Zuid heeft de politie een dode vrouw gevonden in een huis. Volgens de politie is ze vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Een man die buiten voor de woning stond is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De gevaarlijke levende bacterie anthrax is door de VS ook naar een laboratorium in Groot-Brittannië gestuurd. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat dat in 2007 is gebeurd. Het Britse personeel in het lab bleef ongedeerd. Het aantal laboratoria dat per ongeluk levende antrax toegestuurd kreeg is gestegen naar 68. Het was de bedoeling dat inactieve antraxmonsters opgestuurd zouden worden voor onderzoek naar biologische wapens. Het is nog altijd onduidelijk waardoor er toch levende monsters zijn verstuurd.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 I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. temptation, knowing full well the earth will rebel. Into your wide open arms, no way to break this spell. Break this spell. watching me under the light.